Dikte Hark met het NOS Journaal. Een pater van de Salesianen van Don Bosco is jarenlang bestuurslid geweest van de pedofiele vereniging Martijn. De overste van de orde wist daarvan, maar nam geen maatregelen, meldt RTL Nieuws. Hij zou bepaalde relaties tussen ouderen en kinderen goedkeuren. In de periode dat Salesiaan Pater van B. lid en bestuurslid was van Martijn, werd hij zelf twee keer veroordeeld voor potloodventen. Hij krijgt een boete en moest in therapie. Volgens RTL is de pater zes keer weggestuurd uit een barochie om bisdom vanwege ontoelaatbaar seksueel gedrag. Bij HAVO-leerlingen die examen Engels deden is vandaag per ongeluk het geschiedenisexamen uitgedeeld. Landelijk actiecomité Scholieren heeft een tip van een leerling daarover doorgespeeld aan het college voor examens. Dat college onderzoekt de zaak en zegt dat het er inderdaad naar uitziet dat een aantal leerlingen één of twee vragen van het geschiedenisexamen hebben kunnen inzien omdat het er zo weinig zijn kan het HAVO-examen geschiedenis maandag gewoon doorgaan, zegt het college. Bij het LAG zijn in de eerste week van eindexamens bijna 77.000 klachten binnengekomen. Leerlingen klagen het meest over de moeilijkheidsgraad. In Libanon is een tentoonstelling van World Press Photo gesloten nadat Libanon had geëist dat foto's van een Israëlische fotograaf zouden worden weggehaald. De Nederlandse organisator zei dat hij geen censuur accepteert en sloot de tentoonstelling tien dagen voor de geplande sluiting. De foto's hadden een week gehangen tot iemand ontdekte dat ze van een Israëlier waren. Op de foto's zijn straatbeelden in Israël te zien die vergeleken worden met historische beelden van dezelfde omgeving. Het weer nog, vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 6. Hier en daar ontstaat een mistbank. Morgen veel zon bij een temperatuur van ruim 20 graden. Zondag frisser, een kans op een paar buien.